Stubenitski met het NOS-journaal. De Tweede Kamer zal het ACTA-verdrag tegen het terrein niet ondertekenen. Ook niet als het Europees Hof van Justitie het verdrag goedkeurt. Moties tegen het verdrag werden vanmiddag door een meerderheid van de Kamer gesteund. Het internationale ACTA-verdrag moet auteursrechten op internet beschermen en ligt al langer onder vuur. Tegenstanders zijn bang dat internetvrijheid wordt aangetast en particuliere downloaders worden aangepakt. Nog geen enkel land heeft het geratificeerd. Het Nederlandse kabinet wilde het ACTA-verdrag pas aan de Kamer voorleggen na een Europees oordeel. Er bestaat een risico dat sympathisanten van Sharia voor Holland geweld gaan gebruiken. Het zegt minister Opstelten in een reactie op Kamervragen van de PVV. Die partij wil dat Sharia voor Holland wordt verboden. Volgens Opstelten kan dat niet, omdat de extremistische moslimgroep als rechtspersoon niet bestaat. Individuen zullen wel worden vervolgd, zei hij. Aanleiding voor de Kamervragen was het optreden van de extremistische moslimgroep van vrijdag in Amsterdam. Daar werd PVV-leider Wilders een hond van de Romeinen genoemd, met wie Sharia voor Holland zal dealen als Nederland een islamitische staat zou worden. De politie pakte een man uit Woerden op die als woordvoerder van Sharia voor Holland was opgetreden. Hij werd gisteren vrijgelaten, maar moet wel voor de rechter verschijnen. De aardbeving in het noorden van Italië heeft aan zeker 16 mensen het leven gekost. Er zijn 6 vermisten en 200 gewonden. De slachtoffers vielen in de provincie Modena, waar het epicentrum van de beving was. De aardschok had een kracht van 5,8 op de schaal van Richter. In de regio zijn veel gebouwen ingestort. Die waren al instabiel door de aardbeving van ruim een week geleden. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog, morgen bewolkt, maar ook perioden met zon en in het zuiden kans op een bui.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 but it just ain't no use. Cause I like it, baby, I like it. Oh, I like it, like it, like it, like it. Uh huh, I like it, baby, I like it. I know I like it. You set my soul. Goedemorgen, mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Het is zondag, het is tijd voor CFM Jazz. Heel hartelijk welkom iedereen in Zandvoort, omgeving en ook alle internetluisteraars. En speciaal vandaag een internetluisteraar uit Frankrijk. We gaan het vandaag hebben over het Noordzee Jazz Festival. Dat speelt op 6, 7 en 8 juli in Rotterdam. Eh, ter voorbereiding heb ik heel veel muziek uitgezocht. En het volgende nummer wat we gaan draaien is van David Murray. Eh, David Murray is ehm, een artiest die met heel veel andere artiesten heeft samengespeeld, maar ook heel veel eigen albums heeft gemaakt. En eh, ik kwam een album van hem tegen, Antiquated Love, uit 1995. En daarvan gaan we het eh, titelnummer draaien. degree A sentimental dodo So it's bound to be An antiquated love affair Though I'm quite passé I can be charming In my antiquated way I'd even try to use use the language of today. Still, I'm afraid you'd say I'm square. But when I see your face, beauty bright, so sublime, you're another time and I'm so far behind a fuddy-duddy with a prehistoric mind but I'm so much in love I hope that you'll be kind and try to see my point of view and that's to say your antiquated love loves you to a terrible degree. A sentimental dodo, so it's bound to be an antiquated love affair. Though I'm quite passe, I can be charming in my antiquated way. try to use the language of today Still I'm afraid you say I'm square But when I see your face Beauty bright So sublime You were another race I fuddy-duddy with a prehistoric mind. But I'm so much in love, I hope that you'll be kind and try to see my point of view. And that's to save your antiquated love geluisterd naar David Murray, met onder andere de zangeres Eusé Vecht. Een album uit 1995, of Love. David Murray speelt op zaterdagavond eh, op het North Sea Jazz samen met een eh, blues big band en onder andere Macy Gray. We gaan verder met, um, met het nummer van een, eh, een ja, relatief nieuwe zanger, Greg Reporter. Hij heeft inmiddels twee albums uitgebracht. we gaan een nummer van hem draaien dat heet Water. Water pouring down the sidewalks Cleaning windows clear to see Washing gumdrops roadside gutters, rusting chains and saving me. Greening gardens, drowning ants, changing rhythms, bruising plans, graying vistas pouring down the sidewalks, cleaning windows clear to see, washing. met Water heeft u geluisterd naar Ahmed Jamal van zijn album Blue Moon, het nummer Woody on You. Dat is een nummer wat geschreven is door Dizzy Gillespie. Um, ehm, Rick Reporter speelt op vrijdag op North Sea Jazz en Ahmed Jamal eh, speelt op zaterdag. Overigens, ehm, misschien wel leuk om te vermelden voor diegenen die Ahmed Jamal niet kennen. Hij is 82 jaar speelt nog eh, alsof hij, eh, ja, alsof hij eh, in, zijn, in zijn jeugd zit qua piano. Het is een meester die al decennia lang fantastische muziek maakt. We gaan verder met een, met een live nummer. het live is op een festival heel erg op zijn plaats. En ik heb geprobeerd een aantal live nummers in deze uitzending te verwerken. En het nummer wat we gaan draaien is van het James Carter Organ Trio. Ehm, het heet Walk the Dog. Het is opgenomen in Madison Square Garden, New York eh, in 2010. geluisterd naar James Organ Trio met Walk the Dog. En op de achtergrond, als je goed luisterde, het verkeer van New York. We gaan verder met een, eh, met een Nederlandse artiest. Ehm, en ja, wat sluit beter aan op het geweld van James Carter dan Benjamin Herman. Ehm, overigens nog één dingetje over James Carter. Hij treedt op op, ehm, op vrijdag op North Jazz. En hij speelt daar onder andere samen met Gregory Porter, die ik net draaide met het nummer Water. Wordt volgens mij ook een prachtig optreden. Zoals gezegd, we gaan verder met Benjamin Herman. Ehm, een nummer van zijn album uit 2010, Blue Sky Bond. Het nummer heet Durban Poison. Shaking and booty, I'm thinking about you, yeah. Shaking and booty, I'm thinking about you. Shaking and booty, I'm thinking about you, baby. Shaking and booty, I'm thinking about you. I'm, I'm thinking about you, yeah. I'm thinking about you, oh. Shaking and booty. Het eerste nummer van deze set draaiden we van Benjamin Herman. Ehm, Benjamin speelt eh, op zondag op Sea Jazz Festival. En het tweede nummer wat u heeft gehoord is van Trombone Shorty en Orleans Avenue. Zij spelen op vrijdag. Ehm, ik heb ze vorig jaar zelf gezien op Sea Jazz. En ook een fantastische artiest. Eh, hij is pas 23 jaar. En als je ziet hoe hij al het podium bespeelt met zijn trombone. Dan, eh, nou, dan kan het niet anders dan dat hij een grote toekomst voor zich heeft. Eh, het volgende nummer wat we gaan draaien is eh, van eh, George Benson en de McCoy-Tyner trio. Het heet Roundabout Midnight. het is opgenomen in, in München live. En ze spelen op North Sea Jazz gescheiden. George Benson speelt op zaterdag en McCoy-Tyner trio speelt op vrijdag samen met het Ravi Coltrane. geluisterd naar George Benson en het McCoy Tyner Trio. Het nummer heet eh, Roundabout Midnight. Het is live opgenomen in München. Ehm, het McCoy Tyner Trio speelt samen met Ravi Coltrane op het North Sea Jazz eh, op vrijdag. Ravi Coltrane is inderdaad de zoon van John Coltrane. Hij heeft eh, niet geteerd op zijn, de roem van zijn vader, maar is een hele eigen carrière gaan opbouwen... En eh, om te laten horen hoe goed hij is, heb ik ook een live nummer van hem meegenomen. Het nummer is opgenomen in Parijs eh, in 2011. Het heet eh, The Message. En daar gaat u nu naar luisteren. What's up, Paris? Oh, Good to see you here. Thanks for coming out. I know it's a little hot. It's a little hot. A little hot. A little hot. A little hot. Uh, we haven't been here in Paris in a long time. We're really thrilled to be here tonight. We're happy you're here. You see, this is Luis Perdomo on piano. We have Mr. Hans Blavishnik on bass.